Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen artsen slaan alarm. Steeds meer jongeren zitten aan de vape en dat is ook terug te zien op TikTok. Er staan veel filmpjes op van influencers die die dingen bewust of onbewust aanprijzen. Daar kijkt deze longarts hoofdschuddend naar. Als een influencer dat laat zien ook al doet hij dat niet heel bewust... dan krijgen jongeren het signaal van... oh, dat is eigenlijk heel stoer en leuk en dat kan ik misschien ook wel eens proberen. De artsen komen daarom met filmpjes op TikTok... waarin ze influencers oproepen om niet meer in beeld te vepen... en beloven ze, als dat lukt, dan zijn we snel weer van TikTok af... De Chinese president Xi reist vandaag naar Moskou. Hij gaat praten met de Russische president Poetin... en dat is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken... zegt deze diplomatiedeskundige bij WNL. Hij is in de eerste plaats is hij steunbetuigen. Is het een, het laten zien van solidariteit. En de Chinezen zijn van groot belang voor Rusland. 40% van Russische export gaat tegenwoordig naar eh, Rusland. Uh, eh, 30% import. Dus de Russen kunnen niet, zeker nu niet met westerse sancties... zonder de Chinezen. Xi blijft nog tot en met woensdag in Rusland. En in Rotterdam-Zuid kan de vlag al bijna uit. Gisteren won Feyenoord na 18 jaar weer eens in, in Amsterdam van Ajax. En daardoor staat koploper Feyenoord zes punten los van de Amsterdammers. Deze fans vierden het alvast met een duik in de Hofpleinfontein. Het is wel koud, ik ben gevallen net, maar eh, het is te doen. Euphorie is op dit moment zo hoog. We dachten, we gaan er gewoon in. Denk je al over het eh, kampioenschap? Die is We zijn er. In de avond was er nog meer goed nieuws voor Feyenoord... want naast PSV verspeelde ook achtervolger AZ nog punten... door een 2-1-nederlaag tegen Twente. En het weer nog, wordt een grijze dag, al blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Alleen in het noorden is er af en toe een klein beetje regen. Het wordt vanmiddag maximaal 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB. Op de A10 watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en de Koentunnel staat 5 kilometer file.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 aangericht ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood En ik dank er voor wat lukt neem mezelf voor het gekloot En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn Ook al is het niet tevreden, vreten, is dat glas te klein Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt Ik dank u wel, ik dank u echt Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Toen je dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik gewoon was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen je dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen maar verlichting blijkt altijd van korte duur wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen Zou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 en zouden bijvoorbeeld via Marktplaats bankgegevens hebben buitgemaakt. De regeringspartijen krijgen in de Eerste Kamer nog een zetel minder... blijkt volgens het ANP uit de nieuwe prognose. De partijen hebben geen meerderheid meer en komen ook niet aan genoeg zetels... door samenwerking met PvdA en GroenLinks. De coalitie zou met steun van BBB wel een meerderheid hebben. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn negen Chinezen omgekomen bij een aanval op een goudmijn. Schutters openen het vuur nadat ze bewakers van de mijn hadden overmeesterd. Het weer bewolkt, in de loop van de dag verspreid over het land regen. Het wordt 8 tot 11 graden. gently kissed her cherry of our heart made of metal Calling out for someone to rescue me Then you danced into my life Beautiful visions come to me and they stay forever so was banished in the works, all the work's been done.